Goedemorgen, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met nieuws uit Rotterdam, want daar is de zoveelste explosie geweest. Vannacht was er een ontploffing bij een pand van een toko. En dat is de vierde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Er raakte niemand gewond. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen geteld. Dat zijn er net zoveel als heel vorig jaar. In de buurt van Maastricht zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij een kalksteengroeven waar twee groepen ruzie maakten. Verder wil de politie er nog niet veel over zeggen. Daar is nog niks van bekend. Daar doen we op dit moment onderzoek naar. En mijn collega's die zijn druk bezig met het horen van getuigen... en met het zoeken naar informatie om erachter te komen... wat zich hier vanavond, zeker vanmiddag, allemaal heeft afgespeeld. De zes gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Drie mensen zijn opgepakt. En Brazilianen kunnen weer op Telegram. De app werd een paar dagen geleden offline gehaald... omdat het bedrijf weigerde om gegevens over neonatiegroepen op het platform... te delen met de politie. Maar een rechter heeft nu gezegd dat een blokkade veel te ver gaat... en dus is het besluit nu teruggedraaid. De zon schijnt al en de kans is dus groot dat een hoop motorrijders hun Ducati of Harley Davidson uit de schuur pakken en een eind gaan toeren. Een actiegroep tegen de geluidsoverlast van motoren is er helemaal klaar mee. De klacht is dat mensen in Nederland, Duitsland en België niet meer in hun eigen tuin kunnen zitten omdat er continu hordes motorrijders langskomen en vooral motorrijders. En die maken zoveel lawaai dat je gewoon, ja eh, je wordt er ziek van, je wordt er, eh, je wordt er zagrijnig van, je krijgt er hoofdpijn van. En dat, dat willen we gewoon niet meer. Eh, motoren maken gewoon veel te veel lawaai. Ze voeren daarom vanmiddag actie in Vaals, in Limburg. En de actiegroep wil dat de Europese Unie met strengere regels komt. Dan het weer. Het is dus lekker zonnig vandaag. Alleen in het noorden is het wat bewolkter. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Veel bezoekers in de Bollestreek. Daarom viel op de N208 Sassenheim-Haarlem.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 Althans, zo begint hij. Zullen we maar even bibberend zeggen. Ehm, de zoveelste uitzending ZFM Jazz op zondag. Twee uur lang vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We hoorden How Do You Like Your Ex in the Morning... altijd eh, mijn openingstune Mulder en Mulder. En eh, vandaag staat het programma geheel in het teken van de gitaar. Niet alleen als solo-instrument, er gaat natuurlijk veel voorbij komen maar ook als begeleidingsinstrument. Beetje ondergewaardeerd in de jazzwereld. Eh, al heel veel trio's en groepen die leunen op eh, de piano. Omdat die natuurlijk eh, ontzettend handig is als zowel begeleidingsinstrument. Ontelbare mogelijkheden. Maar die zijn er ook mm, bij de gitaar. En vandaag ga ik daar een bloemlezing van laten horen. Om te beginnen ga ik laten horen de oorspronkelijk in, uit Brazilië afkomstige Laurendo Almeida... later groot geworden in eh, de Verenigde Staten. En ehm, hij was eigenlijk voor Carlos, Antonio Carlos Gobim... was hij al eh, iemand die in de bossa nova populair maakte in de Verenigde Staten. Ehm, ik ga nu laten horen zijn... Eh, Quartet met Bud Shank op de saxofoon. Acertate Mas. grootheid, Kenny Burrell. Kenny Burrell uh, in 1931 geboren. En hij is een van de weinige beroemde bebop-gitaristen van de oude garde die nog leeft. Hij heeft een eh, uiteenlopend genre, maar altijd in de jazzhoek gebleven. Zijn bekendste productie is Midnight Blue een van zijn 90 composities. En van die cd ga ik niet dat nummer laten horen... maar een eh, prachtig nummer. G-Baby, Ain't I Good To You. volgende die op de draaitafel ligt is eh, Oscar Moore. Tien jaar heeft hij gespeeld eh, in het trio van Nat King Cole. Daar heeft hij natuurlijk eh, een mooie baas gelegd. Toen is hij voor zichzelf begonnen. Vijftien jaar lang is hij eruit geweest. En uiteindelijk is hij toch maar weer begonnen. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. This will make you love. this will make you laugh. I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. I break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. I love you still, you see. This will make you laugh. But it's not funny too. dan eh, gaan we nu naar een, eh, voorbeeld van muziek. Eh, met de gitaar in een small band. We gaan luisteren naar El Casey. Negen jaar heeft hij gespeeld bij de band van Fats Waller. En zijn idool was, zoals bij zoveel gitaristen... de gitarist Charlie Christian. We gaan luisteren naar Esquire Bounce. Thank you. andere grootheid in het rijtje van gitaristen eh, is Chuck Wayne. Eh, het blijkt wel dat heel veel van de gitaristen... behalve dat ze uit hun eigen groepen hadden... ook heel graag eh, opgenomen werden in bestaande groepen... of bij andere grote jongens, zoals in dit geval Chuck Wayne. Die heeft een hele tijd gespeeld bij Woody Herman... En later een hele tijd bij George Shearing. En net als de vorige gitarist was eh, zijn idool ook Charlie Christian. Ik ga nu laten horen Chuck Wayne met het, eh, de groep van George Shearing in het nummer Conception. Chuck Wayne. En van Chuck Wayne gaan we naar een drumloos trio... met Lenny Tristano op de piano... Clyde Lombard op de bas en gitarist Billy Bauer. En het stuk, dat heet Interlude. was de gitarist Billy Bow. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Ik ga verder met eh, een andere grootheid, Herb Ellis. Herb Ellis, die bekend is geworden bij, als eh, speler, als gitarist... in het trio van Oscar Peterson in de jaren 50... Eh, als enige blanke in het orkest trok hij veel aandacht... zeker in die tijd waar racisme wijdverspreid was. Die Herb Ellis die heeft eh, van alles en nog wat gedaan. Natuurlijk ook. Uh, heeft met eh, Jan en Alleman gespeeld. En heeft heel veel opgenomen. En uiteindelijk gaan we later nog in dit programma horen... toerde hij rond met gitarist Charlie Bird en Barney Kessel... als The Great Guitars... En ook hij heeft zich laten inspireren door Charlie Christian. Ik heb nu een eh, opname van Herb Ellis op de gitaar... met eh, alleen maar grote jongens. Roy Ulrich, trompet. Stan Getz, sax, Mr. Ray Brown himself op de bas. En Stan Levi op het slagwerk. En het stuk, het stuk heet Patty Cake... van Herb Ellis. Ja, en dan eh, moeten we ook op enig moment terechtkomen bij meneer Barney Kessel. Eh, ja, die heeft eh, gespeeld als vaste gitarist in de big band van Charlie Barnett. En daarna bij Artie Shaw. En ook nog in het trio, kwartet, quintet van Oscar, Oscar Peterson. Ik ga nu eh, laten horen een eh, interessant stuk. Barney Kessel speelt gitaar en Jimmy Wibble speelt ook gitaar. Samen gaan ze daar eh, de strijd aan. Arnold Ross op de piano en Marty Korp op de bas. En Shelly Man, ja, op het slagwerk. En het stuk heet Heat Wave. Thank you. en dan gaan we naar eh, meneer Baden Powell. Een Braziliaan die zich eh, uiteindelijk permanent Parijs gevestigd heeft. Want hier was het allemaal goed te beleven. Heel veel eh, Zuid-Amerikaanse muziek. ja, dat is natuurlijk altijd welkom in die jazzwereld. Omdat dat dan toch weer een ander ritme is en heel veel andere mogelijkheden geeft. Ik ga hem nu eh, laten horen met als begeleiders Steve Swallow op de bas en Bobby Moses op het slagwerk. Samba Triste. En dat allemaal op de akoestische gitaar, meneer Baden-Powell. Jimmy René. Jimmy René is ook zo'n eh, Amerikaan die eh, jaren met Stan Getz heeft gespeeld. Het grappige is dat al die jongens een beetje eh, anoniem zijn, relatief anoniem, omdat ze vanwege het feit dat ze zo goed waren allemaal werden toegevoegd aan grote solisten... van wie de namen altijd groot op het doek staan. Terwijl die solisten alleen maar kunnen eh, bestaan en eh, kunnen gloreren... dankzij de fantastische begeleiding van jongens zoals wij vandaag laten horen. Jimmy René, eh, die speelde met Stan Getz, zoals ik zei... en ook met het, de vibrafonist Red Norvo. Ik heb nu ehm, op de draaitafel liggen een stuk van Jerome Kern en eh, Hammerstein. Nobody Else But Me. Mm-hmm. Jimmy Renee gaan we naar Mr. Tony Bennett... die een eh, prachtige opname heeft gemaakt met Ruby Braff... de cornetspeler, George Barnes op gitaar... en Wayne Wright ook op gitaar. En dan John Jufrida op de bas, de klassieke Blue Moon. Once upon a time Before I took up smiling. I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the noonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at ten. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without love of my own. ik heb er nog één stukje te gaan en dan is het eh, nieuws. En daarna is er nog één uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Demboe.